de aandeelhouders over de verhuizing. De Raad van Bestuur gaat nu bekijken hoe het verder moet. Het niet doorgaan van de verhuizing is een tegenvaller voor het kabinet. Door het afschaffen van de dividendbelasting hoopte het dat bedrijven als Unilever zich juist hier zouden vestigen. De politie hield voorafgaand aan de aanslag op het gebouw van Panorama in juni al twee mannen in de gaten. Zo gaan om een van de leiders van motorclub Calo Wago, die de aanslag zou hebben georganiseerd, en een man die later betrokken zou zijn geweest bij de beschieting. De politie had een tip gekregen en observeerde de twee toen ze een rondje liepen bij het gebouw. Daarna vertrokken ze weer en haakte de politie af. Een paar uur later was de aanslag met een granaatwerper. Vanmiddag is de eerste zitting in de rechtszaak. Vervuilende bedrijven die veel CO2 uitstoten moeten extra worden belast. Op die manier komt er geld vrij waardoor bedrijven subsidie kunnen krijgen voor projecten om de uitstoot terug te dringen. Dat is een van de voorstellen waarmee het kabinet later vandaag reageert op het voorlopige klimaatakkoord. Daarin staan ook plannen van de industrie om de uitstoot terug te dringen. In ruil daarvoor vragen de bedrijven om een miljard euro jaarlijkse steun van de overheid. Maar het kabinet wil dus ook dat de vervuilende bedrijven zelf meebetalen. Op 200 treinstations komen watertappunten waar mensen een flesje kunnen vullen. De NS wil daarmee het drinken van kraanwater stimuleren. Dat moet ook helpen bij het verminderen van zwerfafval. Het eerste watertappunt wordt nog deze maand aangelegd op station Alkmaar. Het weer, veel zon vandaag bij 20 tot 22 graden. Morgen kan het lokaal 24 graden worden en blijft het droog. Zondag is het met 16 graden weer koeler en dan valt er ook wat regen. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, we staan meteen recht overeind hier in de studio. Nee hoor, ik zit erbij. Ik zit achter de knoppen, luisteraars. Ga niet naar de knoppen, maar ik zit er gewoon lekker achter. The Winner Takes It All, een ambalietje, Gespeeld door het Jazz Collective. Winner Takes It All. U kent allemaal het, eh, ja, grote ABBA-hit. En eh, nog steeds is ABBA actueel, want er is nu weer een musical. Albert Verlinde heeft het weer eh, gelanceerd. De, de, musical Mama Mia natuurlijk. met al die mooie ABBA-hitjes. Maar in een jazzy vorm is, er ook wel, is het ook wel leuk om naar te luisteren, vind ik zelf. We gaan genieten van... When or When. En dat doen we met George Michael, jawel. In een jazzy jasje want ook George Michael zong jazzy repertoire. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember. smile George Michael met uh, Silence. We gaan eventjes een uh, Hammond werk laten horen, luisteraars... van uh, eh, Hammond-organist Rob Mostert. Back in Time. See, I'm not a jealous type of girl But when I see my man with his bare feet on the pedals, y'all. I'm tripping. Cause I know I can't compete with the lady that's so rough and neat. She takes him back in time. tell you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith came to town and got real close. Good fever hit me bad, yeah, it never left y'all. No, take me back in time. Be free, lady, by my side. Take me back in time the hymn sing. gaan eh, genieten van eh, Toet Stielemans met Big Bossa. hij wordt bijgestaan door eh, saxofonist Ferdinand Povel. swingende muziek van uh, Toets Tielemans. Nou, u zult zeggen, so wat? Nou, dat zeg ik ook, so wat. Miles Davis trouwens ook. Luister maar. eindeloze improvisatie eh, door Miles Davis, het orkest van Miles Davis met So What. We gaan eventjes luisteren naar een eh, werkje van de Carpenters in een jazzy jasje gestoken. En dat wordt uitgevoerd door Taryn Splitman. Yesterday once more. for my favorite songs, and they played that sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I loved so well. so fine. Where they get to the point where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone that I had makes your day seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me. they once more. Every sha la la la, every still shines. Every shing a ling a ling to see so fine. Yesterday was More, muziek van de Carpenters... Eh, uitgevoerd door Taryn Splisman, de jazzy uitvoering. Ja, zelfs de Bee Gees, daar is zelfs een jazzy jasje uh, aan gegeven. Luister bijvoorbeeld naar To Love Somebody... door de Smooth Jazz All-Stars. De schaduw van jouw glimlach. The shadow of your smile. Die Herb Albert was dat eh, met zijn orkest. En we gaan de eh, genieten van de Anita Keursingers... met The Sunny Side of the Street. your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that bitter pat? And that happy tune is yours. Some things that were sounding heels and rings. The first thing I met was flower buds and the sky with no clouds. The heat was hot, the ground was dry, and the air was full of sound. I've been through the desert on a hearse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can not remember your name, cause rain. After two days in the desert, somebody's came begging to turn red. After three days in the desert, from I was looking up river bed. And the short is told out that from make me sad to think it was dead. You see, I've girl to the desert on her stomach. Felt good to be out on the rain. In the desert. free, cause that's doctrine to see. There were clouds and birds and rocks and things, There are the hills and rains. The ocean is dazzling with the top from the ground, out on the birthday's got us above. Under the CDs, lies a heart little grandmother but humans will give no love, no love, no love. and clouds and birds and rocks and things that are inside of hills and rains. The ocean is dashed with the solid ground and the perfect disguise above. Under the sea, it slides hard to the ground, but the hues will give no loss for free. Misschien heeft u het herkend. Uh, eh, Horse With No Name, de groep America. En dit keer wel in een heel bijzonder jazzjasje gestoken door de Arquaris, zo heet de groep. 7 Come 11, James Morrison. Live gespeeld Jim Morrison eh, met 7 come 11. Nou, het is bijna 12 uur, dus ja, dat volgt op 11. Dus het eh, past eh, goed bij elkaar, de timing van het liedje. Cole Porter, die hebben het over dat we nog met z'n allen even een klein beetje verliefd moeten worden, mensen. Let's fall in love, Cole Porter. hebben nog ruimte voor eh, één liedje. Luisteraars naar nou haar liedje. Klinkt zo oneerbiedig als je het over jazz hebt. En, en eh, ook nog gezegd dat het een liedje is. Nou, het is wel een liedje. Maar dan in een eh, jasje van improvisatie gestoken. En we gaan eruit met een nummer van Lionel Richie All Night Long. Maar dan uitgevoerd in een jazzy vorm door Aaron Tesser. All Night Long. Wow. wordt begeleid trouwens, luisteraars, door de New Jazz Affair.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 We're going to party, caron, fiesta forever. Come on and sing along. People dancing all in the street. See the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, lining, fiesta forever. Come on and sing my song. We're going to party, climbing, fiesta forever. Come on and sing my song all night long, all night. deze klanken neem ik afscheid van u luisteraars.